I was supposed to cross the street and then two seconds later the tram go off the track and turning to the right and straight to the shop. Firstly I got uh, scared but uh, then the adrenaline kicked in and just to to er zijn vier mensen licht gewond geraakt. Hoe die tram kon ontsporen is niet bekend. De politie ziet de trambestuurder als verdachte, maar het is onduidelijk waarvan hij precies wordt verdacht. De man die begin april het huis van Edwin Evers in Hardenberg binnensloopt... krijgt 120 dagen cel. Dan hoeft de man niet meer terug naar de gevangenis... want hij zat al een tijd in de cel toen hij wachtte op de uitspraak van de rechter. De man had ingebroken in het huis van Edwin Evers... en sliep wekenlang op zolder zonder dat de 538-dj dat wist. Ook douchte hij er wekenlang ziek hem. In Oostenrijk worden 50 mensen beveiligd omdat een voortvluchtige schutter het mogelijk op ze gemunt heeft. De man zou gisteren twee mensen doodgeschoten hebben, een burgemeester en een jager. De politie denkt dat een ruzie over jachtvergunningen uit de hand is gelopen. Na de schietpartijen sloeg de man op de vlucht en ondanks een klopjacht is die nog steeds niet gevonden. En voor de Tour de France moeten wielrenners volgend jaar ook echt meteen in Frankrijk zijn. De organisatie heeft net de route bekendgemaakt en voor het eerst in een paar jaar tijd is de eerste etappe gewoon in Frankrijk. Verslaggever Sebastian Timmerman denkt dat toerwinnaar Pogacar onder meer heeft gejuicht bij de presentatie. Hij weet dat er ook in de Tour van volgend jaar, de 112e editie, weer veel geklommen moet worden. Vooral vanaf eh, de tweede helft, zeg maar, via de Pyreneeën en de Mont Ventoux, die weer terugkeert. En vindt dan eh, de finale plaats in eh, de Alpen. Ook nou, de route voor de Tour de France FAM is bekend. Het lijkt een superzware editie te worden, want de wielrensters moeten voor het eerst negen etappes rijden.